Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie erkent dat de noodopvang van asielzoekers niet ideaal is. Met name niet voor kinderen. Het ministerie reageert daarmee op een rapport van kinderombudsman Dullaert. Die vindt dat in de opvangcentra een gewoon gezinsleven nauwelijks mogelijk is. Het ministerie zegt dat het duidelijk is dat de omstandigheden in een aantal noodvoorzieningen niet zijn zoals gewoonlijk. Maar volgens een woordvoerder komt dat doordat de nood heel hoog was. De geestelijke gezondheidszorg van gemeenten is niet in op orde. Die kritiek komt van de landelijke koepelorganisaties voor GGZ. Ze hebben vooral zorgen over de toename van de wachtlijsten voor beschermd wonen. Die wachtlijsten ontstaan doordat mensen die eigenlijk alweer zelfstandig kunnen wonen niet kunnen doorstromen. Voor hen is er onvoldoende geschikte en betaalbare woonruimte. De koepelorganisaties zeggen verder dat er bij de wijkteams in de gemeenten te weinig kennis is over de geestelijke gezondheidszorg. Het spoor bij Dalfsen is over een lengte van ruim 180 meter volledig beschadigd geraakt na het treinongeluk. De rails en de bovenleidingen worden komende dagen vervangen. Ook zal er een nieuwe overweg worden geplaatst. Dinsdagochtend botste een Arriva-trein op een hoogwerker, waardoor de trein kantelde en ontspoorde. Door het ongeluk overleed de machinist van de trein en raakte zeven mensen gewond. De aanhoudend lage olieprijs veroorzaakt extra drukte voor de monding van de Nieuwe Waterweg. Voor de kust liggen zo'n 40 olietankers voor anker. Dat zijn er volgens het havenbedrijf Rotterdam veel meer dan normaal. Er wordt veel meer olie opgepompt dan er wordt verhandeld. De opslagtanks in het Rotterdamse havengebied zijn bijna allemaal vol. Handelaren gebruiken de schepen daarom als opslag, zolang de olieprijs laag blijft. Het weer, winterse buien met tussendoor wat zon. Het kan glad zijn. In de loop van de avond steeds minder buien. Minima vannacht tussen 0 en min 4 graden. Landinwaarts kans op mist. Morgen vrijwel overal droog en periode met zon bij een graad of 5. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Goed nieuws in de Randstad. Op de A15 is de rijbaan weer open bij Papendrecht. Dus de file daar die er nog staat kan gaan oplossen. Van Gorkum naar Rotterdam staat voorlopig nog 12 kilometer file. Omrijden kan eventueel via Oosterhout. De avondspits in de Randstad is begonnen. Maar de files lopen nog niet echt uit de hand.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 Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wonderenwereld van ZFM. Maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes... Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving. En ook natuurlijk lekkere muziek. Vandaag start ik weer zoals altijd met de Everly Brothers... A Brand New Heartage. Gevolgd door ABBA, Thank You For The Music. Mijn naam is Hans Wassenaar, veel luisterplezier.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 en zij mogen gerust kennis van een grote fan van de legendarische band... uit de jaren 60 uit Liverpool worden genoemd. De Ruud Jansen Band gaat de hele avond de mooiste nummers... van de legendarische band de Beatles spelen. Alle hits zullen voorbij komen. En het mooie is, Liefhebbers kunnen vooraf, via een speciale Facebookpagina... aangeven welke nummers ze graag willen horen. Ga hiervoor naar het Facebook-evenement Ruud Jansen Band Speelt de Beatles. Onder alle inzenders wordt ook nog eens een leuke prijs verloot. De speciale Beatleavond in Café en Hardy in de Halterstraat begint om 9 uur. En de entree is uiteraard helemaal gratis. Yesterday All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy. gedicht van vandaag heet Mijn Moeder. Ik ben uit jou geboren, het bonken van je hart, de beweging van je lichaam, begeleid mijn eigen start. Veilig in jou geborgen, ontwikkelt mijn bestaan, ontplooiend mijn vermogen op eigen benen te staan.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 ser evenementenkalender ah, van februari. De 27e Start Kids Adventure Park Week. Diverse activiteiten voor de kinderen. Ook de 27e Short Rally Circuit Park Zandvoort. Nog een keer de 27e Beat Party 30+. Plus. Season opening in Club Nautic met DJ Misbehave. Aanvang 8 uur s avonds. De 28e Jazz aan Zee. Jazz in Talessa. Aanvang 4 uur s middags. En de 28e, muziek op zondagmiddag. Studio Antonie, Oosterparkstraat 44. Van 4 tot 6 uur. by my talk. Oh, you're gonna miss me when I'm gone. Het ritme van Zandvoort. Time slice. Het wordt veelal gezegd. Time slice when you are having fun. Dat de tijd voorbij vliegt als jij je vermaakt. Maar ook in een iets meer humoristische, sarcastische manier wordt het gebruikt. Wanneer je over een activiteit praat dat alles behalve leuk was. En je laat weten dat je niet kunt geloven er zo lang mee bezig te zijn geweest. Maar eh, dat de tijd snel ging voordat je lol had gehad. Het is maar hoe je het bekijkt inderdaad. Klopt de stelling? Ja, ik denk het wel. En dan hoef je niet eens alles alleen maar leuk geweest te zijn. Neem nou op reis gaan. Je hebt ontberingen mogen doorstaan, maar je vermaakt je. Je wilt ontdekken, je wilt beleven en je wilt eigenlijk niet dat het ophoudt. Dat lijkt mij wel een stelregel in dat gezegde. Je wilt niet dat iets stopt, juist dan gaat de tijd razendsnel. Dat zal minder gebeuren als je bij de tandarts zit. Of zoals altijd, als je weer eens in de verkeerde wachtrij gaat staan. Of als je vlucht pas over vier uur vertrekt. Maar het maakt je wellicht wel inventiever. Je gaat navragen of er een vlucht eerder gaat. Je neemt de tijd om een zendmomentje in te gelasten in de wachtrij. Of je probeert toch echt een fijnere dingen te denken als je in een tandartsstoel ligt. Hoeveel leuke dingen doe je eigenlijk in je leven? Hoe snel gaat de tijd van een gelopen jaar? Voordat je het door hebt, zijn er weer twee maanden voorbij. Is daarin alles dan heugelijk geweest? Feit is dat de tijd gewoon idioot snel gaat. Zo snel dat het 5G, mobiele netwerk, werkelijk in de maak is. De opvolger van G4, die snelheden kan bereiken waar je momenteel alleen maar van kunt dromen. Tijd die zeker leuk is voor ontwikkelaars maar nog toekomst is voor ingebruikname.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 Op woensdag 2 maart lezen de twee burgemeesters, ja, twee van Zandvoort... van 10 tot 10.30 uur 30 voor in de bibliotheek Zandvoort... aan de Louis-Davids Carré nummer 1. Burgemeester Nick Meijer en kinderburgemeester Kaya van der Molen... lezen op wonderlijke woensdag voor aan peuters en kleuters... ter gelegenheid van de Kids Adventure Week. Alle peuters en kleuters zijn van harte uitgenodigd om samen met hun ouders en of opa en oma... bij deze gratis voorleesbijeenkomst aanwezig te zijn. Aanmelden is niet nodig. say what you don't know. so. So don't tell me that you found someone new to go through life with you. Because I love you, my darling, my dearest, I love you. You're the one I want nearest me. I love you. And I hope that you love me too. <laughs> I'd rather die thinking you love me. Than to go on to life without you and you with someone new to go through life with you. Well, because I love you, I love you, my darling, my dearest, I love you, I love you. You're the one I want nearest me. I love, I love you, and I hope that you love me too. I rather die thinking you love me. than to go on, thinking. the Without you and you with someone new to go through life with you. het weekend van 19 en 20 maart organiseert Le Champion maar liefst vier evenementen in en om Zandvoort. Op zaterdag 19 maart is er voor wandelaars de 30 van Zandvoort... en mountainbike-liefhebbers kunnen meedoen aan de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort. Op zondag 20 maart komen de Tour en de racefietsers in actie... tijdens de omloop van Zandvoort. Voor degene die liever de hardloopschoenen aantrekt... is er diezelfde dag de Runners World Zandvoort Circuit Run met 15.000 deelnemers. Inschrijven voor de 30 van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en de Runners World Zandvoort. Circuitrun is nog mogelijk tot en met maandag 17 maart. Voor Zandvoort, Katwijk, Zandvoort is inschrijven nog mogelijk tot en met 14 maart. Kijk voor meer informatie op www.30vanzandvoort.nl of de www.zandvoortkatwijkzandvoort.nl of www.omloopvanzandvoort.nl en www.zandvoort.nl circuitrun.nl I'd like to build the world a home Hoe laat zijn de meeste mensen op aarde wakker? Rond 4 uur middags Nederlandse tijd. De nacht is dan nog niet aangebroken in de twee landen... met het grootste aantal inwoners op aarde, China en India. In China is het 10 uur s avonds, in India nog 2 uur vroeger. Ook de meeste inwoners van de Verenigde Staten zijn wakker op dit tijdstip. Als de middag in Nederland op zijn einde loopt, is het 10 uur s ochtends in New York... En ook aan de westkust van de Verenigde Staten zijn er al veel wekkers afgegaan. Het is dan 7 uur s morgens. De enige grote land waarin de meeste bewoners hun bed al hebben opgezocht is Australië. Maar daar wonen relatief weinig mensen. 23 miljoen. Als het in Nederland 4 uur s middags is, slaat de klok daar 12 uur s'nachts.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 your baby doesn't love you. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met een live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is gratis. De gezelligheid is gegarandeerd. Datum 26 februari en het is om 9 uur s avonds. Telefoonnummer 023 5713 546. De website is www.cafekoper.nl. En het is in Café Koper, Kerkplein nummer 6. In Zandvoort uiteraard. J'ai demandé tout le monde s'ils ont vu peut-être la fleuriste. Mais personne ne savait où elle se trouvait. een gouden ouwe, ouwe, ouwe. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to went in when two love the same love one love has to lose and it's you who she longs for it's you she will choose adios compadre what must be must be Remember to name one muchacho for me.